You should feel ashamed. Didn't quite catch on van Zandvoort. Dit is ZFM. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De coalitiepartijen zijn eruit. Er komen 18 ministers. D66 krijgt er 7, de VVD 6 en het CDA 5. Rob Jetten wordt premier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat naar het CDA. Dat van Justitie en Veiligheid naar de VVD. Verder gaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar D66. Door een droge herfst en weinig regen deze winter dreigt nu al droogte. Daarvoor waarschuwen twee Brabantse waterschappen. Verwijder tegels uit de tuin, zodat regenwater in de bodem kan zakken. Of sluit een regenton aan, zo adviseren ze. Alphabet, het moederbedrijf van Google, boekte afgelopen jaar een recordomzet. 400 miljard dollar. De advertentieinkomsten groeiden en YouTube was goed voor een omzet van ruim 60 miljard.